In de hoofdstad Manila, die ruim 300 kilometer zuidelijker ligt... is uit voorzorg het metroverkeer stilgelegd. In Afghanistan zijn de rechten van miljoenen vrouwen en meisjes drastisch ingeperkt... sinds de machtsovername door de Taliban van vorig jaar. Volgens Amnesty International worden vrouwen in bijna alle aspecten van hun leven onderdrukt. Zo moeten ze hun gezicht weer bedekken als ze over straat gaan en mogen ze niet meer naar school. Amnesty wil sancties en reisverboden tegen de Taliban. De kustwacht heeft in het Caribisch gebied een boot met drugs onderschept. Het marineschip Groningen heeft de boot beschoten... en daarbij is een drugsmokkelaar om het leven gekomen. De vier andere opvarenden zijn aangehouden en overgedragen aan de politie op Curaçao. Bij de actie is verder meer dan 1600 kilo drugs in beslag genomen, vermoedelijk cocaïne. Bij een huis in de wijk Maaspoort in Den Bosch is vannacht een explosie geweest. Daarbij heeft de voorkant van de woning grote schade opgelopen. Wat de oorzaak was, weet de politie nog niet. Het gezin dat in het huis woont is ergens anders ondergebracht. Uit voorzorg zijn ook enkele huizen eromheen ontruimd. In Rosmalen is een man overleden na een ongeluk met een quad. Volgens de politie reed hij gisteravond met het voertuig tegen een boom. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. De politie onderzoekt nog hoe het heeft kunnen gebeuren. Engeland is door naar de finale van het EK voetbal voor vrouwen. De ploeg van Sarina Wiegman won gisteravond met 4-0 van Zweden. Vandaag is de tweede halve finale tussen Duitsland en Frankrijk. Het weerperiode met zon, ook ontstaan er stapelwolken. In het noorden kan nog een buitje vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En er waait een matige noordelijke wind. Morgen kan het een paar graden warmer worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd files bij Amsterdam. Voornamelijk doordat de A10 Zuid is afgesloten vanwege werkzaamheden. de A4 is ook dicht daar. zorgt voor oponthoud op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart. De vertraging is een kwartier. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je ook 10 minuten vertraging... voor de aansluiting met de A10.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 Uh-huh. Hottest thing in West LA. House down by the water. Sells her yacht across the bay. Drives a Marinello. Hollywood's her favorite scene. Loves to be surrounded. Superstars that know her name She's a rich girl from the top of the food chain. Loving material things, kinda lonely. Till I met her at the Grammys. 10 mil on a diamond ring. She invites me to spend a day on the jet skis. At first, it didn't mean a thing that she told me.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 Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, en gedachte je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt, kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. Er is zoveel dat je nog kan zijn. En is de ruis te veel als je dat niet wilt?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 Maar laat me los, laat me los op een dag, laat me los. Ik wou slapen, want ik had je graag verteld hoe mijn droom was. Want daar was je vast in je arm. naar de zee, dan zing ik altijd mee.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 Bij een huis in de wijk Maaspoort in Den Bosch is vannacht een explosie geweest. Daarbij heeft de voorkant van de woning grote schade opgelopen. Wat de oorzaak was, weet de politie nog niet. Engeland is door naar de finale van het EK voetbal voor vrouwen. De ploeg van Sarina Wiegman won gisteravond met 4-0 van Zweden. vandaag is de tweede halve finale tussen Duitsland en Frankrijk. Het weerperiode met zon, ook ontstaan er stapelwolken. In het noorden kan nog wel een buitje vallen en het wordt 19 tot 22 graden. call me irrelevant, insignificant. You can try to make me small. I'll be your heretic, you hypocrite. I won't think of you at all. Sticks and stones and all that. Does Jesus love the ignorant? I like to think he gladly take us all.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 En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuim. Oh, oh, oh, oh ik neem het leven met twee vingers, oh oh oh oh, met twee vingers schuin, oh oh oh oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin, met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin, met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin.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 From the sand, you hear the happy sounds of a cat. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Hey, right here, man. Keep that one up. Oh. Do the right thing. Oh, oh, yeah. Check this out. come from. Uh.